waar de steen is weggerold, waar de Messias lag, ligt nu verlaten groot, Hier op de derde dag wint het leven van de dood, komt hier de vaders kracht in de verhezen zoon. Kijk naar zijn handen, zie de tekens staan. De gekruisigde is op. in eeuwigheid. stomme spreekt, zelfs de dode leeft. Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven. De lamme loopt, de blinde ziet, zie iets nieuws ontkiemt. Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven.